Dat is het ene hoogste niveau. De NCTV zegt dat de grootste bedreiging nog steeds komt uit de jihadistische hoek. En dat mensen, anders dan vroeger, steeds vaker in hun eentje radicaliseren. Online. Het is anoniem, eh, er is geen corrigerend eh, geluid. Eh, mensen komen in aanraking met heel veel extremistische content, vaak vanuit verschillende richtingen. Dus daar kunnen ook een eigen, een eigen gedachtegoed daarin eh, creëren. Nou, dat zorgt al niet alleen dat ze alleen zijn, maar vaak ook dat ze een heel onvoorspelbaar radicaliseringspad aflopen. Moeilijk te herkennen en daarmee ook moeilijk te voorkomen. Er is weer een beroemde muzikant overleden. Het gaat om Raoul Malo, de oprichter en zanger van The Mavericks. Die band is wat ze noemen een one-hit wonder. Bekend van deze track uit 1998. your readers who can Ja, Roel Malo was zoals je hoort flink geïnspireerd door oude muziek van Roy Orbison, Elvis Presley en Johnny Cash. Hij stond bekend om zijn energieke optredens en is overleden aan de gevolgen van kanker. Roel Malo was 60 jaar. En een man die in een dorpje ten zuiden van Londen woont, schrok zich een hoedje toen hij terugkwam van vakantie. Er lagen ineens vier boetes voor fout parkeren op zijn deurmat. De man had voor zijn vakantie zijn auto netjes op de openbare weg gezet, op een plek waar die mocht staan. Maar tijdens de vakantie is die plek veranderd in een gehandicapte parkeerplaats. Op beelden van bewakingscamera's is te zien dat werklui de lijnen netjes rond zijn Audi schilderen. De dagen daarna komt er vier keer een handhaver langs die een bon uitschrijft. De man heeft inmiddels excuses gekregen van de gemeente. Hij hoeft de bekeuringen niet meer te betalen. Het weer, het is officieel de warmste 9 december ooit gemeten in Nederland. In de beeld werd het vanmiddag 13,1 graden en dat is dus een record.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 tussen D66, CDA en VVD. Terroristische aanslagen in Europa worden de laatste jaren vooral gepleegd door individuen... die hun eigen wereldbeeld hebben gecreëerd. Dat maakt volgens de NCTV de dreiging van terrorisme onvoorspelbaarder. Het dreigingsniveau blijft 4. Voor het grensgebied tussen Thailand en Cambodja is een negatief reisadvies ingesteld.